Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De boetes voor te hard rijden in een 30 kilometer zone gaan fors omhoog. Wie 10 kilometer te hard rijdt in zo'n zone krijgt nu een boete van 54 euro. Dat wordt per 1 januari 93 euro. Ook de boetes voor asociale overtredingen, zoals het niet verlenen van voorrang aan voetgangers bij een oversteekplaats, gaat fors omhoog. Gemiddeld met 140 euro. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten heeft met de zorgsector afgesproken dat er 12.000 extra medewerkers in de verpleging komen. Er wordt extra geïnvesteerd in personeel. De uitbreiding was al aangekondigd in het regeerakkoord. In de langdurige zorg zijn door de vergrijzing steeds meer mensen nodig. De Europese beurzen staan op fors verlies door de zorgen over de Europese schuldencrisis en de vrees voor een nieuwe recessie. De AEX-index in Amsterdam stond op een verlies van ruim 4%. Ook de andere beurzen in Europa staan op verlies. De beurzen in de VS zijn vandaag dicht. Het Pakistanse leger zegt drie kopstukken van Al-Qaeda te hebben opgepakt. Pakistan zou daarbij hebben samengewerkt met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Een van de arrestanten is de leider die zich vooral bezighield met aanvallen op westerse economische doelen, zoals olie- en gasleidingen en energiecentrales. Premier Rutte moet bondskanselier Merkel aanspreken over de zaak van oud-SS'er Klaas Faber. Dat vinden het Simon Wiesenthal Centrum en een aantal kamerfracties. De in Nederland geboren Faber is de meest gezochte oorlogsmisdadiger op de lijst van het centrum. Faber ontsnapte kort na zijn veroordeling tot levenslang. Duitsland heeft meerdere keren geweigerd hem uit te leveren. De Britse premier Cameron wil een onderzoek naar de betrokkenheid van de geheime dienst bij de uitlevering van terreurverdachten aan het regime Gaddafi. Die verdachten zouden in Libië zijn gemarteld. Volgens verschillende media heeft ook de Amerikaanse CIA zich daaraan schuldig gemaakt. Het weer. Vanavond in het hele land buien, vooral in het westen kans op een klap onweer. Morgen herfstachtig en 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file bij Hoogmade 4 kilometer. A9 Amstelveen richting Diemen voor knopen Diemen 4. A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord 5. A20 richting Gouda bij Moordrecht 3. A27 Utrecht naar Almere tussen knooppunt Lunette en Beeldhoven 6. Naar Breda voor de brug bij Gorkum 3. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit en Dolder 3. Verderop tussen Soesterberg en Leusden 4 kilometer.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 Zij produceren het als een vogel zo vrij voor Bert En deze man, ik heb hem één keer in mijn leven live zien optreden. Toen vond ik het niet zo'n succes, deze Van Morrison daarna heb ik wat eh, nummers van hem gehoord op eh, CD. En toen dacht ik bij mezelf van ja, dat is nou echt een studioartiest. Althans, naar mijn mening. Meet me in the summer. On the summer of you. Don't you know how much I care? Just beyond my comprehension. Cause I love you on the square. It's not bound by any definition. It isn't written in the stars. It's not limited by Saturn. It's not ruled by Mercury or Mars. worship It's not worship Like the sun It's not likened unto any other It will never come undone Don't you know that my world is so lonely Like a freight train in the dawn That's why I need hands up keep me from going wrong. But won't you meet me in the Indian sun? with will walking by the weekend. make me zelf geschreven hè, door deze Van Morrison. heel wat jaren geleden, 2002, toen bracht hij deze cd uit. En dit, dit is nog ouder. Driving Blind, zo heet de formatie en hun cd heet Fly. In 1996 is het als eh, deze cd het levenslicht ziet. En hiervan de titeltrack. Girl. think about it, forget think about it, forget think about it. Mama. Vijf dames uit uh, Zuid-Afrika die wat cd's hebben opgenomen. En deze man, die neemt ook heel wat cd's op. Schrijft ze zelf, speelt dan met een groot orkest of helemaal alleen. Slate Sherry had a pawn shop bound of gold. A sink full of dishes and a love grown cold. Long came a boy, pretty as the devil. She took his hand, the whole thing unraveled. There's no turning round, it's broke down Billy took the ring, jammed it in his pocket Drove downtown and tried to hawk it Down at the bottom of Lake Pontchartrain, train There's a love note carved inside a wedding ring Broke down, cracked it and shattered like it never even mattered Broke down, torn and frayed Ain't nothing left you could give away There's no turning round, it's broke down Ain't no telling where love goes Baby, down where the black river flows coming back round broke down Baby in the back seat and another on the way Sherry thinks of Billy at the end of every day Spends her nights waiting for real life to start Listening to the sound of her double-crossed heart down, cracked and shattered, left in pieces like it never even mattered. There's no turning around, it's broke down. On the other side of town, two lovers lie still, cigarette smoking on a windowsill. There's a picture locked up in an old suitcase Billy closes his eyes but he still sees her face Broke down, cracked and shattered Left in pieces like it never even mattered Broke down als u eh, vaste luisteraar bent van het programma Muziek hier of Country Track, dan weet u dat ik een zwak heb voor mensen die hun eigen liedjes schrijven.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 Als, eh, ja, als er ergens een feestje is of als je ergens in een bar bent waar eh, dit nummer opgezet wordt. Jeff Nijkens, hij heeft het geschreven. En Marcel de Groot heeft het op een cd gezet. Wil je dat nooit meer doen?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 Joep van het Hek, hij zei in 1996, nee, ik kan er helemaal niets aan doen in zijn theatershow Grand Café. Maar misschien had hij wel een beetje de zomer in zijn bol. Ik kan er niks aan doen, zit weg in de lucht het is vast het seizoen, ik slaak een hele diepe zoen.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 Zij is afkomstig uit Londen, hij is afkomstig uit Parijs. En ze hebben een boodschap voor u, de massage. Debbie Dan, Debbie Dan, Debbie Debbie Debbie Dan, Debbie baby Debbie baby Debbie Dan, Dan, baby Dan, baby baby baby Dan, baby Dan, baby Dan, baby Dan, Debbie Dan. pour traverser le désert. Et de dune en dune, on est arrivé face à la mer. On a navigué jusqu'à rejoindre enfin l'autre terre. Pour livrer le message, on a suivi la lumière. jusqu'à rejoindre ik in uh, eh, Sarlat kom, dan hoor ik hun weer spelen. En ik heb zo ongeveer alle cd's van deze formatie in mijn bezit. Ze hebben er inmiddels eh, acht uitgebracht. Elk jaar brengen ze wel een cd uit, behalve vorig jaar. Toen eh, was er een kink in de kabel gekomen, zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen. En toen hebben ze uit nood maar een verzamel cd uitgebracht. Victoria Shaw en Steve McClintock, zij schreven het en Sandra Mooi zetten het op een cd. Don't Move. is how I want to remember you. I'll freeze this picture in my mind. So kiss me now, just one last so kiss me now. Just one. erg mooi gedaan van deze Sandra Mooi. Inker en Hamilton, een duo uit, eh, uit Amerika. Ze hebben een cd uitgebracht die zij gewoon heel kort noemen The Soul Guardian. Ze hebben die cd helemaal zelf volgezongen en ook geproduceerd. dat uh, de Lange, kom ik nou ineens weer op Ilse de Lange. Uh, Angela Groothuis pas geleden een nieuwe cd heeft uitgebracht, Melk en Honing. Maar ik heb besloten om toch nog maar eens terug te grijpen naar een singeltje van een aantal jaren geleden. Nooit meer wetten. Het leven leert je Henkes is een uh, formatie ook hier uit Nederland. She's the Girl, zo heet dit singeltje. En als je ernaar luistert, dan klinkt het heel erg on-Nederlands. Het klinkt heel erg Amerikaans. She gives me a headache, she stresses me out. Solving solve problems, what this friendship's about. She's twisted and she's evil, but do understand. Whatever you say, she is my best friend. up to her expenses and you'll end up in debt Forget you got a job cause you ain't ever gonna see your bed. She'll drink you under the table till your money is spent You can have a good time when you're with my best friend Golden hair Angel smile You need to laugh about after a while she changes from a puppy into a crocodile You got to be smart, don't let her close to your heart Or she'll tear it apart She's all good intentions and she gives you a trust She deals with your problems then she triggers your lust And if you don't know her, she seems heaven sent This barbed wired angel is my best friend so I stop my complaints. They puke slime and shit on me, they're calling me names. Lost my job and my senses, my sleep in the bed. Oh, thanks to the rumors spread by my friend. Shoot, shoot, Shoot, shoot, hair, angel smile. You need to love, but after a while, she changes from a puppy to a crocodile You got to be smart Don't let her close to your heart Or she'll tear it apart she sure ain't myself Though I've done enough time in her private hell Oh, this is a friendship I can no longer pretend I can cry for the loss of my so-called best friend So I told her I've had it And I'm not to blame I'm fed up